Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Surinaamse regering roept dan op een besloten bijeenkomst een failed state, een mislukte staat. De Surinaamse regering zegt dat Blok Suriname niet goed kent... en beschouwt zijn uitspraak als een uiting van diepe minachting. Daarvoor moet hij excuses maken, staat in een verklaring. De Nederlandse diplomaat die zich moet verantwoorden... is de tijdelijk zaakgelastigde in Paramaribo, Jaap Frederiks. Hij vertegenwoordigt Nederland omdat er momenteel geen nieuwe ambassadeur in Suriname wordt toegelaten. De Kazachstaanse kunstrijder Denis Ten is overleden. De 25-jarige Ten zou zijn vermoord bij een overval. Hij won bij de winterspelen in Sochi in 2014 een bronzen medaille. Hij was de eerste kunstrijder uit zijn land die een Olympische medaille bemachtigde. Media in Kazachstan melden dat Ten werd doodgestoken na een ruzie met een paar mensen die een spiegel uit zijn auto wilden stelen. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 1225 lopers uitgevallen. Dat is meer dan normaal. De afgelopen jaren haalden op de derde dag meestal zo'n 900 à 1000 deelnemers de eindstreep niet op tijd. Lopers moeten om vijf uur s middags binnen zijn en daar hield de organisatie vandaag strikt aan vast. Een deelnemster uit Os, die ondanks hulp van omstanders een minuut te laat over de finish kwam, mag morgen op de slotdag niet starten. Gisteren was de organisatie wat soepeler, omdat de finish door de feesten in Nijmegen toen lastiger te bereiken was. Het weer. Het blijft de komende uren vrij zonnig. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw flink wat zon, maar ook stapelwolken. In het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen, mogelijk met onweer. En het wordt dan 25 tot 30 graden.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 Nee, ze hebben nog niet zo lang geleden een exotisch avondje met Mukkers, Marta, Harry, met Devo, Braakbeer, Subspace en Deadbeat Django gedaan. En dat is, uh, nou, vorige week. <laughs> Dus, ze bestaan nog en ze, ze doen het nog steeds. Dus het gaat allemaal wel goed komen. We zijn tegenwoordig met z'n drieën, want er is Inge van de band is opgestapt naar eh, Electric Hollands. Daar wilden ze toch wat meer tijd en aandacht aan besteden en Electric Hollers. Eh, daar hebben we de laatste weken behoorlijk wat eh, van eh, laten horen. Tenminste in ieder geval één van de nummers die ze hebben uitgebracht. hoe dat met de pendants gaat zitten en hoe dat gaat lopen, dat moeten we maar even afwachten. Welkom bij het tweede uur. En dat is ook alweer een beetje in het teken van een beetje de indie sound. En je denkt, dan heeft hij al een plaatje ingestart. Ja, dat heeft hij wel zeker. En dit is Dakota. Ook een band die ja, min of meer gerelateerd is aan de regio. Want Lisa Brammer. De frontvrouw van de band komt oorspronkelijk uit IJmuiden. En dat is hier in de buurt. De nummer heet Bare Hands. nummer is in 2014 eh, uitgebracht. Eh, Halfway Station in the Great Beyond. Eh, het sloeg eigenlijk ook een beetje in een periode dat ik zelf bezig was... om weer een paar stappen te zetten in het grote onbekende. Nou ja, het, het, valt niet mee, maar het valt ook niet tegen... moet ik je de zelf bij zeggen. En ja, ik heb een laag inkomen. Maar goed, zolang ik nog gewoon tijd heb in dit land... en niemand mij geld moet stoppen in een uh, from fright beetje, dan gaat het allemaal wel lukken. Halfway Station eh, is een beetje ook eh, denkend aan een periode dat ik eh, mee heb geschreven aan een boek. Dat heet het kantelingsalfabet. Nou, en dat dat nodig is in deze dagen, dat blijkt dan maar weer. Als we een liegende president van de Verenigde Staten hebben die een neus heeft als Pinocchio... dan kan hij zo naast onze premier in dit land eh, gaan staan. Maar goed, dat is een beetje een politiek geladen onderwerp. Dus daar hou ik me dan maar van verder. En <laughs> als ik dan op een gegeven moment nog eh, mensen moet gaan spreken... in een sollicitatiegesprek bij een juridische instelling... nou, dan lijkt het me verstandig dat ik het eh, een beetje in trek. Maar goed, we gaan gewoon verder, mensen. States Republic, Spirit Animal, dat was daarvoor. En daarvoor hadden we ook nog een, een nummer. Ik heb even een blokje van drie. Dakota met Bare Hands. Ook een band die het geschopt heeft tot Matthijs van Nieuwkerk. Jazeker. Uh, eh, ze zijn hier ook eh, bij ons geweest. Maar dan alleen om een interview te geven. Dus weet ik nog. En eh, toen hebben we de boel om moeten zetten. En hebben zij hier het gesprek opgenomen en later uitgezonden. Omdat er zo nodig een wethouder moest opstappen. En dat er weer een, een of andere extra raadsvergadering weer nodig was. Afijn, het was gepland. Maar we hebben het creatief uitgesteld en opgelost om het uiteindelijk toch nog mogelijk eh, te maken. Het interview eh, is ooit eh, uitgezonden geweest. En we hebben de opnames nog, dus we kunnen het altijd nog een keer uitzenden. <clears throat> Goed toegekomen aan de eigen opname in ons eigen programma. En dat is met de heren van Stillwave en 194 Civic. En dit is dus hier, hier bij ons gemaakt door Margers van Dam. p was dat. En eh, het nummer Give eh, Glass heeft het... Eh, nou ja, dat is nog wel aardig gedaan. Give Me A Glass was het trouwens. 94 Civic van Stilwave. En elke keer als die jongens van Stilwave op pad gaan... dan hebben ze een beschermheilige. En die beschermheilige heet George Baker. Little Green Bag. En eh, nog niet zo lang eh, geleden heeft hij ook nog wat reclamespotjes voor een een of andere supermarktfirma eh, uh, gemaakt. En dan hebben we het niet over die supermarktfirma die ook nog in mei een heel race weekend heeft mogelijk gemaakt. Want die is het niet. Die is een beetje voor de goedkoopste mensen. Hè? goedkope wijn, dat soort dingen. Hij Is ook al eens een keer aangehaald door een cabaretier. En die heeft daar later nog een zo, wat zeg ik, veel eerder nog... een, een alcohol biermerk of een eh, hoe noem ik dat nou? Een biermerk zonder eh, alcohol. Dat is het een goede woord. Die heeft hij helemaal om zeep eh, daarmee geholpen. En dat heeft hij waarschijnlijk ook bijna met die wel, wel bekende supermarktketen gedaan. En dan kom ik weer terug met George Baker. Die dat eh, voor diezelfde supermarktfirma heeft gedaan. En George Baker is het beschermheilige weer van Stilweef. Om nog eventjes weer terug te gaan naar Stilweef En hoe ik weer op James Baker ben gekomen. Ja, volg je het nog? Eh, ik denk het wel. <laughs> ik ga weer gewoon verder met het eh, programma. Want anders dan zit ik een beetje te raaskallen. Ehm, dat was, eh, dit nummer is wel van toepassing op een, eh, op een eh, groepje wielrenners... die bezig was om Steven Kruiswerk vandaag bij de kladden te grijpen. In pursuit, dat betekent dus in achtervolging. Batobbe. 28 juni hier geweest eh, bij ons in eh, de studio Woord. Oftewel Verena Woord. En Cigarettes on Bantong, de laatste single die ze heeft uitgebracht. Ook heel gezellig en altijd leuk om even te draaien. De mannen van Nexus Shape en Contour. jaar eh, het album release, zou ik bijna zeggen. Maar Joe Marches heeft nog, eh, nog een lange weg te gaan. En eh, dat was wat je net hoorde. Dit is op weg naar de album release, de derde van Alaska. En dit is de laatste single die ze hebben gemaakt. Niet helemaal dus Alaska, Boy and Girl. yourself. and don't be underpaid. You're more than a mother, a whore, a Madonna, a nun, a beanie, and baby machine. And hey, girl, go Snapchat the hell out of me, girl. But don't let the world treat you wrong, girl. Run for president, cause misogynist songs are the chocolate part and changing the hearts of your sisters, so sorry. not your goddamn cat. I'm not a rabbit in a hat. You keep on leaving just to come back like nothing's happened. Expect me to move on the same track. Say van Fabiana Dammers. Wie eh, de website van haar in de gaten houdt... Eh, kan zien dat deze week zij weer een beetje actief is... als het gaat om optredens eh, doen. 23 juli, dat is maandag. dan moet je wel even kijken of je binnen mag komen. Want dat is een, ja, een verpleeghuis in IJmuiden, Velserduin. En anders is het de kunstdagen in Goede Reden. Dat is weer een week later. Dat is op dinsdag op 31 juli. Uh, eh, exacte eh, gegevens ontbreken. Het zal misschien wel eens een, eh, een huiskamerconcert kunnen zijn. Want die geeft ze wel regelmatig. Dus dat, dat is wel, wel zo. En er is trouwens ook een aanleiding. Want ja, 2008, dat is niet alleen het jaar dat wij zijn begonnen. Maar dat is ook een iconisch jaar wat betreft Fabiana Dammers zelf. Want die heeft eind 2008 de grote prijs van Nederland toen de tijd gewonnen. Dat is bijna alweer tien jaar terug. Dus hopelijk kunnen we dat nog eens een keer samen laten vallen. Uh, ons tienjarig bestaan en het eh, feit dat zij dus tien jaar geleden daar eh, de Grote Prijs van Nederland heeft gewonnen. Wie zeker van zich zullen gaan laten horen zijn de mannen van Alaska. Die zullen in oktober sowieso nog Paradiso proberen plat te spelen. En dat heeft alles te maken met het derde album wat op komst is. Dus dat sowieso. En als we het toch over optredens hebben. 22 september. Noteer het maar. Want Ruud hoeft dan echt niet ver te lopen. Hij hoeft het alleen maar te doen bij zijn buurman en wat. Een huiskamerconcert samen met Ricky Kolen. Dus uh, speciaal voor de Zandvoorters in dit geval. Ehm, dit is Nightfalls on the Town. spacecraft's chasing the horse and carriage around the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. Ain't that something on the ground? The buildings gathered round the square are basking in the moonlight, and all the closing doors on the town.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 A faraway bell tower chimes when night falls on. right before the light dies and night falls on the town. dat je niet moet bouwen op alle dromen waar je nu voor gaat. En nog even, en jij zult zien dat ik niet zomaar zeg dat de wind opsteekt wanneer jij straks dus op de Noordzee vaart. Wanneer jij straks dus op de Noordzee vaart. ga door de zeil met zeven knopen door het schuitengat. En vertel iedereen wat jij zo aan. wacht tot je stroom mee hebt. De wind steekt op wanneer je verder gaat. Wanneer jij straks op de een Amsterdamse jongen die is neergestreken op eh, Vlieland. En eh, dat is het verhaal van Tols. Werkt eh, ergens op een uh, horecabedrijf in de Dorpstraat in Vlieland. En ik weet wel waar. Het is een hele gezellige hut, moet ik je erbij zeggen. En eh, hier en daar doet zijn stem een klein beetje denken aan Boudewijn de Groot. Dus eh, straks, eh, vrienden, veel plezier natuurlijk met Vader Veugen. Want er is weer een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Het systeem werkt weer zoals het zou moeten. En dit is tot aan het nieuws van 10 uur gewoon nog een stukje instrumentale muziek. Van de toetsenist die toen, ik weet nog niet of die nog steeds erbij zit, van de Cosmic Carnival, Gerben van Etten. Zijn project Bleu Noir. En het nummer dat heet Cathathris. En anders zeg ik gewoon tot volgende week.